En dat bedrag komt nog bovenop het geld wat het kabinet eerder beloofde te geven aan alle huishoudens. Maar sommige gezinnen moeten nog een extra steuntje krijgen, vindt het kabinet. Deze extra tegemoetkoming, 200 euro, voor die groep met een laag inkomen, die gaat via de gemeente lopen. Dus in het eerste kwartaal van komend jaar gaat dat via de gemeente ook eh, overgemaakt worden. In principe hebben gemeenten ook iedereen in beeld. Er zijn vaak ook mensen die al eh, via andere regelingen bij een gemeente aankloppen. Het geld is bedoeld voor huishoudens met een inkomen op het sociaal minimum of vlak daarboven. In een huis in Rotterdam heeft de politie gisteren 8 miljoen euro cash gevonden. Allemaal in briefjes van 50. Het heeft te maken met een onderzoek naar een havenmedewerker die zich mogelijk liet omkopen. Het geld is in beslag genomen, er is nog niemand opgepakt. Vuurtje stoken is vandaag in Noord-Holland niet zo'n goed idee. De RIVM heeft een stookalert afgegeven. Advies is om je kachel of open haard niet aan te steken. De rook blijft langer in de lucht hangen dan normaal. Dat kan slecht voor je gezondheid zijn als je dat inademt. Veel scholieren, studenten en leraren hebben vandaag iets paars aan. Het is Paarse Vrijdag. De dag waarop iedereen kan laten zien dat hij solidair is met LHBTI'ers. Ook op een school in Alkmaar deden ze mee. Een verslaggever van NH Nieuws ging er naartoe. Het is hier hartstikke druk in de aula. Ik zie paarse vlaggetjes overal, regenboogvlaggen. Er worden regenboogvlaggetjes op gezichten gezet. Er worden stickers uitgedeeld, er worden nep-tattoos uitgedeeld met regenboogvlaggen. Je kan wel zeggen dat het een heel groot succes is. En dat is nog niet alles. Scholieren daar konden ook hun haar paars laten spuiten. En dit meisje heeft zo'n nieuw koep. Ja, op zich wel. En eh, ja, iedereen is altijd heel enthousiast. Dus we hebben maar acht bussen haarspray ingekocht mensen helemaal paarsje kunnen maken.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 Als alle 60-plussers een boosterprik hebben gehad, worden mensen mogelijk niet meer opgeroepen op basis van hun leeftijd, maar op basis van de datum van hun laatste prik. Het RIVM roept mensen in de provincie Noord-Holland op om geen hout te stoken in kachels en open haarden. Door de weersomstandigheden blijft de rook langer hangen dan normaal en dat kan leiden tot gezondheidsklachten. En huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen via de gemeente zo'n 200 euro extra voor het betalen van de energierekening. Dat bedrag komt bovenop de tegemoetkoming die iedereen krijgt via de energiebelasting.